Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De Raad van State heeft flinke kritiek op de kabinetsaanpak... van de extra compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. De Raad vindt de werkwijze te snel en ondoordacht, schrijft NRC. Het kabinet zou volgende week willen beslissen over een nieuwe regeling. Naast de Raad zijn ook gemeenten kritisch. Ze vrezen dat dezelfde fouten opnieuw zullen worden gemaakt. De eerste repatriëringsvlucht van Transavia uit Marokko is geland op Schiphol. Volgens een woordvoerster zaten er ongeveer 100 reizigers in het toestel. Marokko besloot eerder alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te verbieden. Dit vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Transavia kreeg toestemming om 10 terughaalvluchten uit te voeren. De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zeggen de ziekenhuisbestuurders tegen Trouw. Het aantal ziekenhuisopnames is nu vergelijkbaar met mei. En in Tiel bijvoorbeeld ligt de IC alweer nagenoeg vol. De vaccinatiegraad stijgt niet zo hard meer. En driekwart van de patiënten is ongevaccineerd. De ziekenhuizen willen dat de regels weer worden aangescherpt. Denk dan aan mondkapjes, meer controle op de coronapas... of sneller overgaan tot een derde vaccinatie. En de nieuwe raket waarmee NASA voor het eerst sinds 50 jaar weer astronauten naar de maan wil sturen... gaat in februari volgend jaar zijn eerste vlucht maken. Het gaat om een onbemande testvlucht, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. De raket van 111 meter hoog moet een ruimteschip naar de maan brengen... en in de toekomst ook astronauten. Het weer vannacht overwegend droog. Het koelt af naar minimaal 3 graden. Morgen in het noordwesten mogelijk een buitje. Maar in de rest van het land droog en geregeld zon.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 I don't use a cordless, a microphone to board them. They don't feel real to me, me need real woman. Others built on me. You the prime, on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth, you yell too much about the penny any. This mechanic so uncanny, X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand, and no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.